Sampersen met het NOS-journaal. Bij de grens tussen Ter Apel en Duitsland heeft zich afgelopen avond opnieuw een groepje mensen verzameld. Waar ook veel Duitse en Nederlandse agenten op de been. Die controleerden van de aanwezigen het ID-bewijs. Net als zaterdagavond waren er door actievoerders grenscontroles aangekondigd. Maar er werden uiteindelijk geen auto's gecontroleerd. Zaterdagavond gebeurde dat wel om te kijken of er in voertuigen vanuit Duitsland asielzoekers zaten... PVV-leider Wilders noemde dat een fantastisch initiatief. Minister Van Wil van Justitie en Asiel riep op om ermee te stoppen. In Colombia zijn honderden mensen de straat op gegaan na de aanslag op Miguel Uribe. De senator en presidentskandidaat werd dit weekend neergeschoten... tijdens een campagnebijeenkomst in een park in de hoofdstad Bogota. Uribe verkeert nog steeds in kritieke toestand... De demonstranten riepen politici op te stoppen met opruiende taal. Daardoor zouden de spanningen in Colombia zijn toegenomen. President Petro wil dat de veiligheidsdiensten achterhalen wie er achter de aanslag zit. De Nations League is gewonnen door Portugal. In de finale in München werd na penalties gewonnen van Spanje. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. In de verlenging werd niet meer gescoord. Bij de penalties miste alleen de Spanjaard Morata. In 2019 won Portugal ook al de eerste editie van de Nations League. Frankrijk won de troostfinale van het Europese toernooi... door met 2-0 te winnen van Duitsland. Voormalig Feyenoord-trainer Brian Prieske is weer terug bij zijn oude club, Sparta Praag. De Tsjechische club werd onder leiding van Prieske eerder twee keer landskampioen... De Deense coach werd afgelopen februari bij Feyenoord ontslagen.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 walking down this empty road. The sound of the birds flying above me is the only thing I hear while walking down this empty road. You see that black boy over there running scared His old man in a bottle uh, uh, He done quit his 9 to 5 He drank full time and now he's living in a bottle don't you think it's a crime? No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that jet in a suit? of ain't nothing damn near blown his cool to the bottom.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 Met het nieuws van 2 uur.